Goedemiddag, ik ben Beam Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgpersoneel moet als eerste een boosterprik krijgen. Ze zouden zo snel mogelijk geprikt moeten worden... nog voor de ouderen en kwetsbaren, vinden ziekenhuizen in Brabant. Alsjeblieft, hoe sneller hoe beter. En wij snappen eigenlijk niet echt goed waarom we moeten wachten tot over enkele weken. De vaccins zijn er. Eh, er is prikcapaciteit als je zou beginnen met de medewerkers in de zorg. Ik zou daarvoor zijn, omdat we hen echt niet kunnen missen. Want dat leidt onmiddellijk tot grote problemen... om hen nu in, op korte termijn te gaan vaccineren. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames opnames loopt de laatste tijd weer snel op. Het ministeriële kabinet overlegt vandaag met het OMT over nieuwe maatregelen. Morgen horen we daar meer over. Ja, ondanks al het slechte coronanieuws wordt er op sommige plekken toch nog een beetje gefeest vandaag. Het is de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het gewoon veilig kan. Het is hier best goed geregeld, want wordt, eh, we hebben hier van die bandjes. Wordt goed gecontroleerd. ga je doen vandaag? Ja, heel veel bier als je bij de Rabobank zit, dan zou je weer moeten kunnen internetbankieren. Een paar uur lang lagen de app en de site eruit. Volgens de Rabobank doet het het weer. Het is niet bekend wat er aan de hand was. Een nieuw stadion voor Feyenoord gaat veel meer geld kosten dan dat er was verwacht. Dat wisten we al, maar de club heeft nu ook bekendgemaakt hoeveel meer. 180 miljoen euro, wat de facto neerkomt op we hebben er geen zin in. En wat wij nu doen, is niet anders dan de wonden likken en dit aangrijpen om te zeggen... Wat gaan we nu doen? Dat is de grote vraag. Kan zijn dat een andere bouwer het stadion mag gaan maken. Maar het oplappen van de Kuip is ook een optie. De club neemt komende zomer een beslissing. Het weer. In het zuidoosten is het zonnig, maar op veel andere plekken is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. 12 kilometer file, de vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knopenburgerveen. Daar is de vertraging bijna een uur. Dan de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes. 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Krommenie. 3 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. En op de N242 naar Alkmaar bij Zandhorst 4 kilometer file. En daar is het oponthoud 10 minuten.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 Trying to win this fight for you I know, I know, I know I'm one, two, three, it was all a dream, so you disappeared. Dum watching me 6.9 But did you know of the committed in the name of love?